Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Sea of Love. Het is woensdagavond. Tijd voor Sea of Love. hij met The Sea of Love. hoor je hier met de C. 12. The Sea of Love. to me. zomer of winter. Altijd weer ZFM. We wachten op het licht, het licht, het licht. En mijn stem wil nog amper, ik zong je vannacht, elk lied. En mijn stem wil nog amper, ik zong je elk lied. Zoals oma bij mij deed, zoals je oma bij mij deed van stoppen wist Sur le pont d'avion, on y danse. Sur le pont d'avion, on y danse de talons. Je me demande souvent, tu n'avais pas de raison ma mère. Je me demande souvent, tu n'avais pas les regrets, ma mère. En ik vraag me steeds af waarom ze is gegaan. Want juist dankzij naar boven, nou zijn mijn klanken moe. Zoals zij was, alles gaat voorbij. Maar als zij je zien zou dan mother Close to me, you are like my father Close to me, you are like my sister Close to me, you are like my brother You are the only one, you're my everything And for you, the song I sing stranger. You're all I'm thinking of. I praise the Lord above for sending me love. I cherish every hug. I really love. zender van Zandvoort en omstreken. U luistert naar Fred Heij met The Sea of Love. 10 tot 12. The Sea of Love.